Sommigen zijn van het dak geduwd en twee mannen overleefden de val van 15 meter niet. Aan de opstand doen zeker 700 gedetineerden mee. Mogelijk is er sprake van een bendeoorlog, maar volgens sommigen is het een protest tegen de leefomstandigheden in het gebouw. De politie probeert met onderhandelingen een einde te maken aan de opstand. In het noorden van Californië is de noodtoestand uitgeroepen na de aardbeving van zondagochtend. Volgens Amerikaanse media zijn zeker 120 mensen gewond geraakt, van wie zes ernstig. De beving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter was in de wijnstreek Napa Valley, ten noordoosten van San Francisco. Duizenden mensen zitten zonder stroom doordat veel elektriciteitspalen zijn omgevallen. Strijders van de Islamitische Staat hebben een luchtmachtbasis in het noordoosten van Syrië veroverd op het leger. Tijdens gevechten die dinsdag al begonnen zouden meer dan 500 doden zijn gevallen. De meeste van de slachtoffers zijn van IS. De basis in Takba was het laatste bastion van het leger in het noordoosten van Syrië. Een Amerikaanse journalist die bijna twee jaar geleden in Turkije werd ontvoerd, is vrijgelaten. De man is overgedragen aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Hij werd in oktober 2012 in een Turkse stad ontvoerd, waar vandaan hij Syrië wilde binnengaan. Volgens de Amerikaanse minister Kerry was hij ontvoerd door al-Nusra, een Syrische terreurbeweging. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan nog een enkele bui vallen.